Clemens Peters met het NOS Journaal. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de horen van Afrika... is uitgelopen op een grote teleurstelling. De organisatoren hoopten voor Ethiopië, Kenia en Somalië 5 miljard dollar in te zamelen. Maar de aanwezige landen gaven bij elkaar niet meer dan 800 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan komt van de Verenigde Staten. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Financiële steun zou er volgens VN-topman Guterres toe leiden dat de crisis niet leidt tot een catastrofe. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 een tijdje met de Rolling Stones. Elton John noemt haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. En Mariah Carey noemde haar een overlever en een inspiratie voor vrouwen, waar ook ter wereld. Er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet, melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar de partij ging uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Maar door de bedenkingen van de VVD loopt dat nu vertraging op. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen om hun kandidaat te worden. Hij geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden dan weer meedoen.